uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Bij Hotel Okura in Amsterdam is een bombrief gevonden. Volgens de politie heeft de brief dezelfde kenmerken als eerdere brieven met explosieven. Zo is met een sticker het logo van het Rotterdamse incassobureau Centraal Invorderingsbureau op de envelop geplaatst, terwijl dat bureau er niets mee te maken heeft. Gisteren meldde de politie dat er zes bombrieven zijn binnengekomen bij bedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Wie daarachter zit is niet bekend. Bij een gerichte Amerikaanse raketaanval in Irak... is vannacht de Iraanse generaal Soleimani gedood. Hij zat in een konvooi bij de luchthaven van Bagdad... toen hij door een Amerikaanse drone onder vuur werd genomen. Volgens de VS was Soleimani bezig met het plannen van aanvallen... op Amerikaanse diplomaten en militairen... in Irak en in andere landen in het Midden-Oosten. Zijn liquidatie was volgens het Pentagon een defensieve actie... om Iran af te schrikken. Soleimani was de belangrijkste Iraanse militair... en hij rapporteerde direct aan de hoogste geestelijk leider van Iran, Ghamenei. Ghamenei heeft wraakacties aangekondigd. De problemen op het spoor tussen Den Haag en Utrecht gaan langer duren. Tot maandagochtend rijden er geen rechtstreekse treinen. Gisteren ontspoorde bij Voorburg een trein... en de herstelwerkzaamheden kosten meer tijd dan gedacht. Reizigers tussen Den Haag en Utrecht moeten voorlopig omreizen via Schiphol. En kroongetuige Nabil B., die belastende verklaringen heeft afgelegd... in het liquidatieproces rond hoofdverdachte Ridouan Taghi... heeft twee nieuwe advocaten. Wie het zijn, blijft uit veiligheidsoverwegingen geheim. De eerdere advocaat van Nabil B., Dirk Wiersum... werd in september vorig jaar voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Het liquidatieproces draait om een reeks moorden in het criminele milieu. Het weer nog verspreid over het land valt wat regen of motregen. Het is erg zacht, met een graad of 9 en een stevige wind staat er uit het zuidwesten. Het weekend vrij droog, soms wat zon en een graad of 8.